eerst het NOS nieuws van 7 uur. Het titel in Siberië is opgelopen naar 48. Tientallen mensen raakten gewond. Er is nog weinig duidelijk over het lot van de tientallen vermiste bezoekers, onder wie ook veel kinderen. De brand in het Siberische winkelcentrum zou zijn uitgebroken op de vierde verdieping, waar een overdekte speeltuin en een bioscoop waren. Volgens getuigen werkte het brandalarm niet en zouden de nooduitgangen dicht hebben gezeten. Militairen mogen hun uniform weer in het openbaar dragen. Minister Bijleveld trekt het verbod in dat sinds 2014 geldt, meldt het AD. Volgens Bijleveld moeten militairen herkenbaar zijn. Ook kan zichtbaarheid helpen bij het werven van nieuw defensiepersoneel. Pornoactrice en stripper Stormy Daniels heeft in een lang verwacht interview met de Amerikaanse tv geen bewijs geleverd voor een seksuele ontmoeting met president Trump. Wel vertelde ze in het programma 60 Minutes dat ze in 2011 in Las Vegas door een onbekende man fysiek bedreigd is, omdat ze haar verhaal wilde openbaren. Daniels zegt dat ze in 2006 onbeschermde seks had met Trump, vlak nadat de jongste zoon van de president was geboren. Trump ontkent de affaire, maar zijn advocaat heeft Daniels wel betaald om een zwijgcontract te tekenen. Maar 15% van de huurders is tevreden met zijn huurhuis, meldt de Telegraaf op basis van de ING Woonindex. Veel van de huurders die niet tevreden zijn hadden graag een koopwoning gehad, maar kunnen die door de stijgende prijzen niet betalen. Mensen die wel een koophuis hebben zijn heel veel vaker blij met hun woning. Tweederde zegt in het ideale huis te wonen. Het weer, eerst kans op mist, verder droog. Later op de dag wisselen zon, wolken en een lokale bui elkaar af. En het wordt een graad of 9. Dit was het NOS Short. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In het hele land komt plaatselijk dichte mist voor. Op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken een half uur vertraging. Op de A2 Sertogenbos-Utrecht tussen afrit Vechol en Waardenburg 18, 18 minuten vertraging over 14 kilometer. Heel veel vertraging op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen industrieterrein Plaspoel, Polder en Knoop het Ketelplein 13 kilometer stilstaand verkeer. Dus de linkertunnelbuis is dicht in de Benelux-tunnel vanwege een kapotte geluidsinstallatie. A15 Nijmegen Gorkum tussen Ochten en Tiel een kwartier vertraging. 40 minuten erbij op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen Sliedrecht-Oost en Hendrikido-Ambacht. Op de A20 Gouda Hoek van Holland tussen Rotterdam Overschie en Schiedam-Noord.